Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Den Haag wordt vanmiddag ChristenUnie. Alle vier fracties hebben ermee ingestemd. De VVD als laatste, rond half twaalf gisteravond, zei partijleider Rutte... dat zijn partij met grote overtuiging akkoord gaat. Hij noemde het een evenwichtig akkoord voor de komende jaren. Alle vier de fracties hebben nog wel wat opmerkingen... maar het gaat over kleine zaken die geen roet meer in het eten kunnen gooien. Over die details wordt vanochtend nog gepraat met informateur Zalm... Donderdag is er een Kamerdebat met Salm. Dan wordt VVD-leider Rutte benoemd tot formateur. De nieuwe regering trekt de komende vier jaar in totaal 1,75 miljard euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is twee keer zoveel als het bedrag dat het huidige kabinet bezuinigt op deze post. Waarschijnlijk heeft vooral de ChristenUnie zich hard gemaakt voor extra geld naar ontwikkelingssamenwerking. De VVD was juist niet van plan daarvoor extra geld uit te geven. Bij de natuurbranden in Californië zijn tot nu toe zeker 10 mensen omgekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt of vermist. Sinds zondagavond zijn duizenden mensen op de vlucht voor de branden... die razendsnel om zich heen grijpen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 14 vuurhaarden ten noorden van San Francisco. Onder meer rond de wijnstreken rond Napa en Sonoma Valley. Die breiden zich snel uit door de extreme droogte en de harde wind. Zo'n 1500 huizen en bedrijven zijn al door het vuur verwoest... En de autoriteiten noemen dat een conservatieve schatting. Waardoor de branden zijn ontstaan is niet duidelijk. Het weer. Vannacht is het even droog, maar er volgt al snel weer nieuwe regen. Overdag is het dan bewolkt met lichte regen of motregen. In het zuiden wat vaker droog en het wordt zo'n 16 graden. Vanaf donderdag meer zon en wat warmer.